akkoord de VNG over het bestuur. Onderdeel van dat akkoord zijn onder de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen en veel gemeenten zijn het daar niet mee eens. Het kabinet heeft de gemeente gewaarschuwd voor financiële gevolgen als ze niet met het hele akkoord eens worden. Het aantal nieuwe EHEC-besmettingen in Duitsland is aanzienlijk verminderd. De Duitse minister van Volksgezondheid verwacht nog wel nieuwe besmettingen en sterfgevallen, maar volgens hem is de snelheid waarmee de bacterie zich verspreidt aanzienlijk afgenomen. De EHEC-epidemie heeft tot nu toe aan 24 mensen het leven gekost. Een 96-jarige vrouw heeft een moord bekend die ze in 1946 heeft gepleegd. Het slachtoffer, een Leidse ingenieur, zou met de Duitse bezetter hebben samengewerkt. Of dat het motief voor de moord was, is nog niet duidelijk. De vrouw heeft de moord, die inmiddels is verjaard, schriftelijk bekend aan de burgemeester van Leiden kabinet voelt er niets voor om in Libië gronddoelen te gaan bestoken, melden mannen in Den Haag. Nederland heeft 6 F-16 zijn een mijnenjager in het gebied om het luchtruim en de Middellandse Zee te bewaken. Naar verwachting praat het kabinet er vrijdag over of die missie wordt verlengd. De NAVO zou graag uitbreiding van de Nederlandse bijdrage zien. In het Limburgse dorp Meerstelo zijn duizenden varkens omgekomen bij een stalbrand. Er hangt nog veel rook in de stal en er ligt asbest. Het vuur werd vanochtend ontdekt door een krantenjongen. De brand was ontstaan in een machine die ammoniak uit de lucht haalt. Erwin Olaf is onderscheiden met de Johannes Vermeerprijs voor zijn hele oeuvre. Aan de staatsprijs is 100.000 euro verbonden die de fotograaf moet gebruiken voor een speciaal project. De jury prijst het omvangrijke en rijke werk van Olaf en vindt dat hij steeds weer in staat is om nieuwe wegen in te slaan. Het weer bewolkt en eerst nog wat regen. Vanmiddag klaart het op. Het wordt 16 graden aan zee en gaat graad of 19 in het zuidoosten. De komende dagen de bewolkt met een enkele bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A9 alkmaar Amsterveen tussen Alkmaar en Beverwijk. Op de A28 Amersfoort-Hogeveen tussen de knooppunten Hattemelbroek en Langhorst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 Just 感谢，欢 <laughs> 迎，感谢。 got some motive You struck that like a star now, yes you did

You just lonely Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Let's go!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

lives Thank you.

the limit single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 way I'm getting out of my mind All the answers to my questions I have to find